Kasper Meijer met het NOS Journaal. Er komt toch geen rechtszaak over het referendum bij Forum voor Democratie... waarbij Thierry Baudet opnieuw tot partijleider werd gekozen. De voormalige fractieleiders van de partij in Overijssel en Utrecht... en een ex-kandidaat Kamerlid zeiden vrijdag de zaak aan te spannen. Volgens hen kon er geen goed referendum worden gehouden... omdat onder meer de ledenadministratie niet goed op orde was... Maar volgens het drietal is Forum voor Democratie inmiddels een lege huls geworden... en heeft een rechtszaak daarover geen zin meer. Portugal versoepelt de coronamaatregelen tijdens kerst. Familiebezoek buiten de eigen regio wordt dan toegestaan. Nu geldt in Portugal een binnenlands reisverbod... maar van 23 tot en met 26 december vervalt dit. Met oud en nieuw daarentegen worden de coronamaatregelen juist strenger gehandhaafd. De regering wil dat Portugezen met de jaarwisseling zoveel mogelijk thuis blijven. De Japanse ruimtevaartorganisatie meldt dat een capsule met daarin gruis van een planetoïde is geland op een afgelegen plek in het zuiden van Australië. De zonde pikt het stukje op van planetoïde Ryugu op zo'n 300 miljoen kilometer van de aarde na een reis van bijna vier jaar. Het ruimtegruis moet onder meer meer inzicht bieden in het ontstaan van het zonnestelsel. De aartsbisschop van München schenkt een groot deel van zijn privévermogen aan een stichting van misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Kardinaal Reinhard Marx geeft de stichting die hij zelf heeft opgericht 500.000 euro. Het feit dat een kardinaal privévermogen investeert en dat ook openbaar maakt... is volgens Duitse media in dit misbruiksschandaal niet eerder voorgekomen. Marx hoopt dat anderen zo'n voorbeeld volgen. Het weer, vannacht brede opklaringen. De minima liggen tussen de 0 en min 3 graden.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 Come on. best friend Don't turn around It's gotta stop There's peace to be found because I'm so open Hold on to my waist. Don't let go of me. So good. Hold on to my hand. Hold on to me. Hold on to my body. Hold on to me. Hold on to my waist. Don't let go of me. Hold on to my hands. Hold on to my waist. Hold on to my waist. Oh, don't let go of me.